great escape from the daily routines and go crazy. It ain't so far away. up high. I feel good. I'm so lonely all the time. Everywhere I go, I get so confused. You're the only thing that's on my mind.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 Dat heeft een zoon van Gaddafi gezegd in een tv-toespraak. Hij zei ook dat het fout was van het leger en de politie om het vuur te openen op demonstranten... Ook benadrukte hij dat het Libische leger anders is dan dat van Egypte en Tunesië. In die landen kozen de militairen de kant van de betogers. Saif Gaddafi zei dat de protesten zijn aangezwengeld door islamisten, Egyptenaren en Tunesiërs die het regime omver willen werpen. Ook zei hij dat er veel minder doden zijn gevallen dan de media melden. Hij beloofde ook overleg over hervormingen en zegde het volk loonsverhogingen toe op voorwaarde dat het geweld stopt... Eigenlijk zou kolonel Gaddafi zelf een toespraak houden. Het is niet bekend waarom een van zijn zoons het heeft overgenomen. Volgens Saif is zijn vader nog wel in Libië. Voor het eerst wordt er ook gedemonstreerd in de hoofdstad Tripoli. Daar zijn auto's in brand gestoken en gevechten uitgebroken tussen aanhangers en tegenstanders van Gaddafi. Volgens Al Jazeera zijn ongeveer 3000 mensen de straat op gegaan. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn bij de betogingen in Libië tot nu toe 233 doden gevallen. De invloedrijkste stamoudste in het oosten van Libië heeft gedreigd de olie-export naar westerse landen vandaag af te sluiten als Gaddafi niet stopt met het geweld. Een andere stamoudste zei dat Gaddafi het land moet verlaten. In China is zaterdag een nieuw record treinreizigers gevestigd. Op die dag maakten 7,13 miljoen Chinezen gebruik van de trein. Dat was 16% meer dan het dagrecord van vorig jaar. Het record werd net als een jaar eerder gevestigd op de laatste dag van de voorjaarsvakantie. Miljoenen Chinezen gaan dan naar huis of gebruiken de dag voor familiebezoek. Het weer, het is helder. De temperatuur ligt tussen de min 7 en min 2.